Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nomen. In het centrum van de stad, ten zuiden van Tripoli, is de nieuwe Libische vlag gehesen, zei een kolonel van het nieuwe regime. Strijders begonnen gisteren een nieuwe aanval op Beni Walid, een van de laatste steden waar troepen van de verdreven dictator Gaddafi nog stand hielden. Een paar dagen geleden was de luchthaven van Beni Walid al ingenomen. Veilig Verkeer Nederland begint vandaag een campagne om te waarschuwen voor het gevaar van afleiding in de auto zoals bellen op het, of het instellen van een navigatiesysteem. Bij vier van de vijf verkeersongelukken speelt afleiding een rol, zegt Veilig Verkeer. Als een bestuurder zit te bellen, reageert hij trager of stuurt hij minder zorgvuldig. Het motto van de campagne is, een beetje chauffeur laat zich niet afleiden. Sommige bedrijven, zoals de Gasunie en Shell, verbieden hun personeel om tijdens het rijden te bellen of de telefoon op te nemen. In een gevangenis in Venezuela houden gedetineerden sinds vrijdag ongeveer 60 bewakers gevangen. De gijzelnemers eisen dat ze worden teruggebracht naar andere gevangenissen. Veel gedetineerden werden de afgelopen weken overgeplaatst naar een cellencomplex in de Venezolaanse deelstaat Carabobo. Een aantal gevangenen is inmiddels teruggebracht, maar dat zijn er volgens de gijzelnemers veel te weinig. In de 34 gevangenissen in Venezuela is ruimte voor zo'n 14.000 gevangenen, maar er zitten er ongeveer 50.000. De Britse autocoureur Dan Weldon is bij een ongeluk tijdens de laatste race van de IndyCar Series om het leven gekomen. Op het circuit van Las Vegas botsten 15 auto's op elkaar. Weldon werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek niet meer te redden. De Britse coureur won in mei de beroemdste race van het kampioenschap, de Indianapolis 500, die hij ook in 2005 op zijn naam schreef. Hij was 33 jaar. Het weer vanuit het westen bewolkt en kans op mist, minima tussen 3 en 7 graden.